Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte wil aanblijven en het vertrouwen terugwinnen... zei hij vannacht in het Kamerdebat over de gang van zaken rond de verkenning... en het gevraagde zinnetje positie, omzicht, functie elders. Rutte bood daarover zijn excuses aan, in het bijzonder aan omzicht zelf, zo zei hij. Een ruime Kamermeerderheid nam een motie van afkeuring aan... Rutte betuigde ook spijt over het feit dat hij eerder dan andere Kamerleden te horen kreeg dat hij zelf over omzicht heeft gesproken in de verkenning. Het lijkt alsof de toegang tot macht en informatie niet gelijk is verdeeld, zei hij. Het blijft onduidelijk wie hem gisterochtend op de hoogte stelde. De Kamer stemde vannacht ook voor een nieuwe verkenner. Dat moet een gezaghebbend en onafhankelijk iemand zijn die meer afstand heeft tot de politiek. In Brussel zijn bij een uit de hand gelopen 1 april grap tientallen mensen gewond geraakt, onder wie 26 politieagenten. Als grap was een festival aangekondigd in een park. Daar kwamen zeker 2000 jongeren op af die weigerden te vertrekken. Ook nadat de Brusselse politie paarden, honden en een waterkanon had ingezet... wilde een kleinere groep niet weggaan. 22 mensen zijn opgepakt. Nederland roept vakantiegangers en stagiairs op Curaçao op om het eiland te verlaten. Nu het aantal coronapatiënten op het eiland flink toeneemt. De zorgcapaciteit is mogelijk ontoereikend en daardoor is medische zorg niet gegarandeerd. De oproep geldt niet voor tijdelijk personeel op het eiland, zoals militairen. Het vaccineren van 60-plussers kan volgens veel huisartsen efficiënter en sneller dan nu, schrijft NRC. De huisartsen zeggen tegen de krant dat ze willen dat iedereen van boven de 60 een prik krijgt... zonder telkens subgroepen te bedenken. Ook klagen ze dat het afsprakensysteem veel te omslachtig is.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 hoofdpunten van het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte wil aanblijven en het vertrouwen herstellen... na de gang van zaken rond de verkenning. Een Kamermeerderheid nam vannacht een motie van afkeuring tegen hem aan. Er komt een nieuwe verkenner met meer afstand tot de politiek. Nederland roept vakantiegangers en stagiairs op Curaçao op om het eiland te verlaten... nu het aantal coronapatiënten flink toeneemt. De zorgcapaciteit is mogelijk ontoereikend en daardoor is medische zorg niet gegarandeerd. En een uitslaande brand heeft vannacht een lood van vliegveld Hilversum verwoest.